Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. De stad Abidjan in Ivoorkust lijkt snel in handen te komen van de troepen van de gekozen president Ouattara. In het zuiden van de miljoenenstad patrouilleren Franse militairen en het vliegveld zou in handen zijn van VN-troepen. Vanmiddag werd er gevochten tussen Ouattara's milities en het leger van zittend president Bakbo. Ouattara kondigde vanavond een avondklok af. vanmiddag stelde hij Bakbo een ultimatum van een paar uur... Of Bakbo in zijn presidentieel paleis in Abidjan is, is niet duidelijk. VN-chef Ban Ki-moon heeft Bakbo opgeroepen om zijn functie onmiddellijk neer te leggen. De VN heeft Wattera erkend als rechtmatig president van Ivoorkust. In Zuid-Limburg zijn in vijf maanden tijd vier mensen overleden na het gebruik van ecstasy. Volgens de politie is er bij drie van de vier slachtoffers duidelijk dat ze vervuilde pillen hebben gebruikt. Bij het laatste slachtoffer wordt dat nog onderzocht. Na aanleiding van de sterfgevallen heeft de politie het onderzoek naar de productie en handel van ecstasy geïntensiveerd. De slachtoffers, twee van 20 en twee van 29, kwamen uit Sittard, Geleen en Margraten. Portugal gaat op 5 juni naar de stembus, dat heeft de president bekendgemaakt. Vorige week viel het minderheidskabinet van premier Socrates nadat het parlement stevige bezuinigingsplannen had afgewezen. Socrates stond onder grote druk van andere Europese landen om de economie op orde te krijgen, maar een meerderheid in het parlement vond de ingrepen te ver gaan. De kans is groot dat Portugal een beroep moet doen op het Europese noodfonds, omdat het land een steeds hogere rente moet betalen voor het herfinancieren van staatsleningen. Bij de kerncentrales in Fukushima is een man gearresteerd nadat hij met zijn auto een toegangshek had geramd en verboden gebied was binnengereden. Na een achtervolging door de politie, die volgens sommige bronnen 10 minuten duurde, maar volgens anderen 2 uur, kon de man worden aangehouden. Vervolgens werd hij ontsmet en naar het politiebureau gebracht. Wat het motief van de werkloze Japanner was, is onduidelijk. Dan het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog, een minima vannacht rond 8 graden. Morgen opnieuw regen en motregen, de middagtemperatuur ligt dan tussen 16 en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. wat je hoort, zie je het chains holding me I wish I could say all the things that I should say Say them loud, say them clear For the whole wide world to hear I wish How sweet it would be If I found I could fly sweet Lady Jane When I see you again Your servant am I And will humbly remain myself to Lady Jane My dear Lady Anne I've done what I can I must take my leave For promised I am my love